Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zijn ze in Nieuwsuur, maar zegt ze erbij, de discussie moet niet alleen over wapens gaan. We hebben het ook vooral over eh, het voortzettingsvermogen van de Oekraïne. En dat is eigenlijk veel meer dan de nieuwe wapens. Dat gaat ook over het steeds kunnen leveren van munitie, van reserveonderdelen, van trainingen. Eh, want op die manier stel je ze in staat om dat gevecht eh, te blijven voeren. Vandaag kwamen westerse landen in Duitsland bij elkaar om erover te praten. Ze werden het dus niet eens over de tanks, maar wel over de levering van wapens. Er gaat bijvoorbeeld extra luchtafweer geschud die kant op. Er is een opvolger voor de premier van Nieuw-Zeeland. Chris Hipkins neemt waarschijnlijk het stokje over van premier Ardern. Hij is de huidige minister van Politie en Onderwijs. Jacinda Ardern kondigde gisteren haar vertrek aan. Ze zegt zelf dat ze stopt omdat ze niet meer genoeg energie heeft. I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. Dan naar het Excelsior Stadion in Rotterdam. Ze speelden tegen FC Volendam vanavond. Lange tijd stond het 1-0 voor Excelsior tot deze. En binnenlopen, Azarkan. En de beslissing, 2-0. Hij bekroont een uitstekende wedstrijd met een verdiende treffer. Het werd dus 2-0 in Rotterdam voor Excelsior. En een jongen van 12 uit Massachusetts in Amerika heeft een lekker verhaal voor zijn vrienden. Tijdens een vistrip ving hij een grote witte haai. Come on, camel! Just reach for the double. Pull out. You guys got a giant great white. Oh my god! Ja, maar beter ook, want volgens de jongen zelf was het best een saai tripje. I was a little bit nervous. Like I don't I don't know if I want to go up against a shark, but it it did make me really excited and I sat down in the chair and um He gave the rod to me and I just started De haai was dik drie meter lang. Na drie kwartier en wat hulp van familie lukte het de jongen om hem binnen te hengelen. Wetenschappers gaan de haai nu onderzoeken en daarna wordt hij weer vrijgelaten. Het weer overal droog en dat blijft vannacht ook zo, maar het gaat wel vriezen.